Jeroen van met het internationaal. Mogelijk deze week nog wordt er een overeenkomst gesloten tussen Rusland en Oekraïne... over het hervatten van gaantransporten via de Zwarte Zee. Dat zei de Russische president Poetin na afloop van de top in Teheran... waar hij sprak met de Turkse president Erdogan en de Iraanse president Raisi. Door de Russische invasie in Oekraïne is het gaanvervoer per schip gestopt... wat het risico op een wereldwijde voedselcrisis vergroot. De top in Teheran ging verder onder meer over de burgeroorlog in Syrië. De drie landen willen later dit jaar in Rusland verder praten over dat onderwerp. Het Nationaal Hitteplan blijft ook later vandaag nog actief. In het hele land geldt nu code geel, omdat het nog steeds warm blijft. De smog die op veel plekken ontstond lijkt op zijn retour. Ook al is de luchtkwaliteit op veel plekken nog onvoldoende tot slecht. Nederland beleefde de warmste 19 juli ooit gemeten. In Maastricht werd het aan het einde van de middag 39,5 graden. Door een eerdere storing op het spoor bij Rotterdam... is het internationale treinverkeer naar België en Frankrijk ontregeld. Ten noorden van Parijs zitten een aantal Nederlanders vast... in de gestrande Thalys-trein. In Parijs en Brussel worden treinen opengesteld... om de nacht daarin door te brengen. Het aantal Netflix-abonnees is voor het tweede kwartaal op rij gedaald. Het bedrijf verloor bijna 1 miljoen abonnees. Dat is minder dan verwacht. Het bedrijf ging uit van een daling van 2 miljoen klanten. Netflix heeft veel last van de concurrentie van andere streamingdiensten. En bovendien delen veel mensen een account met anderen. Op dit moment hebben ruim 220 miljoen mensen een abonnement op de dienst. Het weer vannacht helder en nog lang warm. Pas tegen de ochtend is het afgekoeld naar 20 tot 24 graden. Overdag neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe...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 Release your job, release the time, release your trade, release the stress, release the love, forget the rest. I wanna dye my head, cause I lost my mind. B is back and I'm sleeping real good at night. The queen's in the front and the dom's in the back. Ain't taking no flicks, but the whole click snapped. There's a whole lot of people in the house. Trying to smoke with the yak in your mouth back outside. You said you outside, but you ain't that outside. Worldwide hoodie with the mask outside.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 Don't you dare fall behind all starts falling apart and you don't know just how far you should run. Remember all the things that you've done. And I tried it all, stay to find a light. you Don't know just how far you should run.